Van Kesteren met het NOS-journaal. De politie in Utrecht heeft een man van 20 opgepakt voor een dodelijke mishandeling. Agenten vonden in de nacht van vrijdag op zaterdag in een woonwijk een gewonde man die niet aanspreekbaar was. De man van 57 werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed kort daarna. Uit onderzoek kwam de 20-jarige man naar voren. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden. Meerdere Europese leiders roepen op om Oekraïne te betrekken bij de top in Alaska vrijdag. De Amerikaanse president Trump gaat dan met de Russische president Poetin praten over de oorlog in Oekraïne. In een gemeenschappelijke verklaring zeggen de leiders van Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, Polen en de EU... dat de weg naar vrede in Oekraïne niet kan worden bepaald zonder het land zelf. Volgens het Witte Huis staat Trump ervoor open om president Zelensky uit te nodigen. Zelensky is niet uitgenodigd omdat Poetin dat niet wil. De Japanse boxers, twee Japanse boksers zijn dit weekend overleden na hun gevechten in Tokio. De twee professionals vochten vorige week mee aan dezelfde wedstrijden, ieder tegen hun eigen tegenstander. En ze liepen beide zwaar hersenletsel op. De boksers Shigetoshi Kotari en Hiromasa Urakawa waren allebei 28 en overleden dit weekend aan de gevolgen van het letsel. Het is voor het eerst in de Japanse boksgeschiedenis dat dat gebeurt. In Borculo wordt vandaag de vernietigende windhoos van 100 jaar geleden herdacht... met een herdenkingsdienst in de kerk. Bij de ramp, die in de volksmond de cycloon van Borculo wordt genoemd... vielen drie doden en 80 gewonden. 2000 mensen raakten dakloos. Het was wereldnieuws toen. Er trokken vanuit het zuiden een reeks zware onweersbuien en windhozen... over delen van Brabant, Gelderland en Twente. Er was een spoor van vernieling, maar nergens was de schade zo groot als in Borculo. Het weer, de zon schijnt vandaag volop met wat sluierbewolking. Het is 22 tot 27 graden. Morgen kan het lokaal tropisch warm worden.